uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het ROC in Leiden wordt gered. De SP heeft na lang aarzelen besloten het reddingsplan van minister Bussemaker te steunen. Daarmee is er een Kamermeerderheid voor het plan van de minister en is een faillissement van de baan. SP-Kamerlid Van Dijk zei dat de bestuurders van de school er een puinhoop van hebben gemaakt... maar dat de studenten en docenten daar niet de dupe van mogen worden. De school met 9000 leerlingen is in grote financiële problemen gekomen door onder meer te duur uitgevallen nieuwbouw. Minister Bussemaker wil 40 miljoen euro besteden aan een gecontroleerde ontmanteling. Een deel van de opleiding wordt overgedragen aan andere instellingen en een kleiner deel blijft open. Minister Kamp zegt dat de gaswinning in Groningen zo ver als mogelijk is wordt verminderd. De veiligheid van de Groninger staat voorop, zei Kamp op een persconferentie. Gisteren werd bekend dat hij de winning voor het hele jaar wil beperken tot maximaal 30 miljard kuub. En dat betekent dat er het komende half jaar nog maar maximaal 13,5 kuub mag worden gewonnen. Kamp wil de komende maanden onderzoeken of een andere benadering van gaswinning mogelijk en wenselijk is. En een van de mogelijkheden is om meer gas uit het buitenland te importeren. De Sociale Verzekeringsbank gaat in hoge beroep tegen de uitspraak van de rechter over het te laat betalen van het persoonsgebonden budget. Staatssecretaris Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer dat, het om, dat hij om die reden niet inhoudelijk op de zaak in wil gaan. Vrijdag won een vrouw een zaak tegen de SVB vanwege het te laat uitkeren van het persoonsgebonden budget. De vrouw kreeg bovenop haar rechtmatig salaris 25% extra. Vanochtend werd bekend dat de stichting PGB Schadeclaim een gezamenlijke claim tegen de SVB voorbereidt. Het weer. De komende uren is er nog wel kans op buien, maar daarna is het op steeds meer plaatsen droog en dan kan ook af en toe de zon doorbreken.